Er is geen beroep mogelijk tegen en de raad gaat ervan uit dat staatssecretaris Steven de uitspraak zal uitvoeren. Steven liet onlangs weten dat hij een bijzondere regeling wil om Van de Graaf te laten winnen aan de samenleving. Hij wilde niet dat de moordenaar van Fortuin daarbij de gevangenis zou verlaten. Maar de raad zegt nu dat hij vanaf 1 februari tot aan zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in mei elke maand verlof moet krijgen. De ontvoerde Nederlandse journalisten Judith Spiegel en haar man Boudewijn Berendsen zijn in Jemen vrijgelaten. De vrijlating van de twee is bevestigd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Spiegel en Berendsen werden begin juni door gewapende mannen ontvoerd in Jemen. Spiegel werkte er als freelance journalist, onder meer voor de NOS en NRC Handelsblad. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is buitengewoon blij en opgelucht dat Spiegel en Berendsen zijn vrijgelaten. Hij heeft met alle twee gesproken en ze maken het naar omstandigheden goed. In Johannesburg is de herdenkingsceremonie aan de gang voor Nelson Mandela. In het stadion zitten behalve gewone Zuid-Afrikanen ook veel staatshoofden en regeringsleiders. De ceremonie begon een uur later dan gepland. Onder meer de Amerikaanse president Obama en tal van andere prominente gasten waren niet op tijd in het stadion aangekomen. Na een welkomstwoord voor alle aanwezigen in het stadion en de mensen die voor de televisie de herdenkingsdienst volgen, volgt een openingsgebed door een rabbijn, een leider van de moslimgemeenschap, een hindoeleider en een aartsbisschop. De directeur van het Franse bedrijf PIP dat omstreden borstimplantaten maakte is veroordeeld tot vier jaar cel. Dat heeft de rechtbank in Marseille bepaald. De directeur wordt beschuldigd van ernstige misleiding en fraude. Anderhalf jaar geleden werd bekend dat de PIP-implantaten konden lekken. Ze waren van slechte kwaliteit en konden scheuren. Het weer vandaag schijnt de zon bijna overal flink. In het noorden drijven eerst nog wolkenvelden over, maar die trekken geleidelijk ook weg. Het blijft droog en het wordt 7 graden. Dit, was... Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB. De A10, de ringweg van Amsterdam, is dicht richting Den Haag tussen Zeeburg en knooppunt Watergraafsmeer. Dat komt door een ongeluk. verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via de Gaasperdammerweg, over de A1, A9 en de A2.